Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het dodental van de natuurbranden in en bij Los Angeles is opgelopen naar 24. De brandweer in de VS heeft nog altijd moeite met het onder controle krijgen van de natuurbranden in het gebied. Er zijn nu nog drie grote brandhaarden. Meer dan 14.000 hulpverleners zijn op dit moment bezig om het vuur te bestrijden. Ook Mexico en Canada hebben brandweerlieden naar de VS gestuurd. Na dit weekend wordt er een nog sterkere wind verwacht in het gebied... die de branden verder kan aanwakkeren. In België wordt gestaakt uit protest tegen een mogelijke hervorming van de pensioenen. Veel scholen blijven dicht en sinds 10 uur gisteravond rijden er bijna geen treinen meer. In Brussel is een grote demonstratie gepland waar alleen al 20.000 mensen uit het onderwijs worden verwacht. De politie roept mensen op om niet met de auto naar Brussel te komen. Vakbonden hebben opgeroepen tot staking uit woede over de pensioenplannen die nu op tafel liggen in de Belgische formatie. De Duitse radicaalrechtse partij Alternatieven voor Duitsland breekt met de jongerenafdeling. De jongerenpartij staat bekend als extremer dan AFD zelf. Het bestuur wilde eerder al breken met de jonge AFD... maar om dat voor elkaar te krijgen was een overgrote meerderheid nodig op het partijcongres vandaag... De jongerenafdeling zal vervangen worden door een nieuwe... die Patriotische Jugend moet gaan heten. In Amsterdam is een man op het dak van metrostation Noord geklommen. Eerder op de avond probeerden agenten hem staande te houden in het centrum van Amsterdam... omdat de man asociaal rijgedrag zou hebben vertoond. Hij botste na een achtervolging op een andere auto. Daarna klom hij op het dak van het metrostation. Rond 11 uur zondagavond is hij door een arrestatieteam opgepakt. Het weer, het vriest behoorlijk. Op sommige plekken is het min 5.